voor, tijdens of kort na de bevalling voor. Bij Hindoestaanse zwangere baby's. RTL Nieuws maakte vandaag de resultaten bekend van een onderzoek van de GGD en de gemeente naar de hoge babysterfte in Den Haag. Uit het onderzoek komt naar voren dat zwangere Creoolse vrouwen doorgaans pas laat naar een verloskundige gaan. Toch is er voor de hogere kans op babysterfte bij de geen precieze oorzaak gevonden. De NAVO heeft de luchtaanvallen op militaire doelen in het westen van Libië de afgelopen dagen opgevoerd. Volgens het bondgenootschap hebben vliegtuigen 50 doelen vernietigd. Het offensief is bedoeld om de opbouw van troepen van kolonel Gaddafi bij een paar belangrijke steden tegen te gaan. De NAVO zegt dat ook doelen bij de hoofdstad Tripoli onder vuur zijn genomen. Daar zouden onder meer een raketwerper, lege voertuigen en tanks zijn vernietigd. Het Libische leger zegt dat de hoestellen van de NAVO een school in een buitenwijk van Misrata hebben geraakt en dat daarbij doden zijn gevallen. Libische opstandelingen maken zich op om vanuit het zuidwesten op te rukken naar Tripoli, zegt een woordvoerder. De ministers van Financiën van de Eurolanden hebben zoals verwacht ingestemd met een aanvullende lening van 12 miljard aan Griekenland. Het is een nieuw deel van het totaalbedrag van 110 miljard dat de EU en het IMF Athene onder voorwaarden hadden toegezegd. Het Griekse parlement stemde deze week na heftige debatten in met een ingrijpend pakket aan bezuinigingen, een van de voorwaarden die waren gesteld. De euroministers vergaderen over ruim een week over een volgende miljardenlening voor Griekenland. Het weer. Vannacht in het zuidwesten opklaringen.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 En dat doen we met nog eens met showbiz nieuws, de party update, Nightwalk 10, bioscoop nieuws, DVD nieuws, nu van de top 10 uit de bioscoop, top 10 in de DVD scene. En voor de rest een hoop lekker muziek. En straks in het derde uur een DJ in de mix op je radio. Wie dat is ga ik je straks allemaal vertellen. Is muziek zometeen onderweg Avicii met My Feelings For You. Maar eerst Jazzbit met Sing, Sing, Sing. Hoor het leen hier op ZFM Zandvoort. left. Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Muziek van Chris Brown. Met zie Ain't You. En daarvoor affiche met My Feelings For You. En zo werd het even tijd iets heel anders. NW Nightwalks Show Facts. Justin Timberlake gaat nooit meer een plaat brengen. Denken we zo. Hij is namelijk veel te druk met andere dingen. Zo heeft hij pas geleden samen met mediabedrijf Pacific Media MySpace gekocht. Hij krijgt een eigen kantoor in het hoofdgebouw van MySpace in Beverly Hills... en hij heeft een team van zes mensen continu tot zijn beschikking. Justins taak is om vooruit zijn leren voor tijd idee voor het uh, eh, te gaan bedenken. Toen we Justin ontmoetten en hem onze strategie voorlegden, hebben we echt zijn interesse gewekt. Zegt Pacific eh, Media baas Tim Vanderhoek. Het helpen van andere artiesten en het creëren van een platform voor mensen om zich uit te drukken is een van zijn passies. Dat er een hele horde muziekliefhebbers al maanden wacht op het moment waarop hij zijn muziekpassie weer opneemt. Dat kan Justin niet bommen. Voorlopig is hij Tycoon Timberlake. Ja, en ik weet niet of je dat gehoord hebt. Het eh, MySpace verkocht voor. ik geloof, eh, een heel klein bedrag. Nou ja, klein voor mij is het heel groot. Misschien voor jou ook. Maar eh, ik geloof iets van 24 miljoen hebben ze ervoor moeten betalen in dollars. En dan moet je nagaan dat een paar jaar geleden de vorige eigenaar er 300 nog wat miljoen voor betaald heeft. Dus ja, die heeft dik verlies geleid. Dus dat was ooit een, ja, MySpace was heel populair. Maar ja, uiteindelijk Facebook, die heeft het allemaal om het maar even grof te zeggen, naar de klote geholpen voor eh, MySpace. En ze doen alles om meer, eh, alles te verbeteren. Het moet meer op, space, eh, op Facebook gaan lijken, maar op een of andere manier lukt het dus niet zo goed. En je had het niet verwacht, maar het is toch echt gebeurd. Jokertje uit OO Gerso is geslaagd. De ster uit OO Gerso heeft zijn mbo-diploma behaald voor de opleiding facilitair leidinggevende. En hij blijft in de supermarkt werken waar hij nu werkt. Dan kan hij daar gaan leiding geven. Maar eerst moet hij weer aan de bak op Kreta. Daar gaat hij samen met zijn Haagse vriendinnen en Sonisos, of hoe Jokertje zou zeggen... zeggen Sonisos, de boel onveilig maken. Nou ja, van harte gefeliciteerd namens heel ZFM Zandvoort. En nog een klein kort berichtje. Dat het jongere broertje van Nick Carter ooit een single had die I Want Candy heet, komt door dit nieuws natuurlijk in een bijzonder daglicht te staan. Aaron heeft toegegeven dat hij op zijn 15e aan de drank en de kook zat, dankzij Michael Jackson. In een interview met OK Magazine vertelde hij dit. Dit is de eerste keer dat ik hierover spreek. Ik mis Michael. Ik heb een ongelofelijke tijd met hem gehad. Ik deed dingen met me. Hij deed dingen met me die ik met niemand anders eh, deed. En vervolgens interview met dat hij wijn van de popster kreeg. Ja, hij heeft me wijn gegeven. Ik kon het weigeren. Maar ik was 15. Ik had ook cocaïne gehad. Ik voelde me er raar door. Carter heeft achteraf nog uren met Jackson aan de telefoon gehangen. Dit was afgelopen toen mama Carter het genoeg vond. En op haar beurt de politie bellen. Ja, dat is heel weird, hè? Je kind contact met Michael Jackson en dan ga je als moeder de politie bellen. Waarom zou, waarom zou ze dat doen, hè? CFM Zandvoort, terug naar de muziek, hier op de radio. Zaterdagavond. De FM's Night. ZFM's Nightwalk. Nightwalk. Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Oh, Snoop Dogg. I bet you wake up in the morning and you kiss yourself Cause I would, cause I would If I was you, if I was you I bet you show up to the club and just dance with yourself Cause I would, cause I would If I was you, if I was you If I was you, girl, here's what I do, girl I know to me here at this table with my group, girl We sipping loose, girl We getting loose, girl So won't you sit up on my lap with that caboose girl, girl. You ain't a dime, you's a silver dollar. It'd be a crime if I didn't Take a second, hear me out. If you still don't get it, let me spell it out. Oh, oh, oh, you so sexy. You know you caught my eye with that such a freak. She said she wanna O. Let's go. I bet you hop under the covers and pop with yourself Cause I would, cause I would, if I was you, I was you I bet you stand up in the mirror and stare at yourself Cause I would, cause I would, if I was you, if I was you If I was you, girl, be me and you and teach you lessons in my room, girl. And if you with it, girl, then you can get it, girl. And if you thinking, so start drinking, let it go, girl. Check it out. You ain't a dime, use a silver dollar. It'd be a crime if I didn't holler. Take a second, hear me out. If you still don't get it, let me spell it out. Oh, oh, oh, oh. Come you free. She said she wanna go back to my C-O-N-E-O. Let's go. Oh my God, you're so fly. Move them hips from side to side. side. I said, Oh my God, you're so cute. Cute, cute, cute. Make, make me give up all my loop. Let's go. You ain't a dime. You's a silver dollar. It'd be a crime if I didn't holler take a second Hear me out If you still don't get it, let me spell it out Oh, oh, oh, OMG oh, You so sexy You know you caught my eye with that B-O-O-T-Y Oh, oh, oh, OMG Shorty's such a freak She said she wanna go back to my C-O-N-E-O e.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 Ja, ik loop een beetje heel erg snel. Om, eh, om het maar duidelijk te zeggen, ik loop gewoon een heel klein beetje voor met de muziek. Mag de pret allemaal niet drukken. Dus weer tijd voor de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. Her en der in de clubs. NW Nightwalk. Party Update. De feest is voor vandaag, zaterdag 2 juli 2011. We beginnen eventjes met het feestje in uh, Air. Can you feel it? Dat is in de locatie Air in, eh, in Amsterdam, op de Amstelstraat. Vanavond hebben we Jean, Brian S., Miss Bunty, Jerry Black en Mayday. Vanavond dus in Air Can You Feel It. En dat duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor grotere feestjes. Waarschijnlijk, misschien heb je wel kaartjes. Maar anders eh, ja, moet ik je teleurstellen. Het is helaas uitverkocht. Maar we hebben in ieder geval vanavond... Het is begonnen. het begint om 9 uur. Sensation Inner Space. En het is met Mr. White en 21 en Max Pangili. Vanna Legrand, Martin Zalvec, Juan Sanchez, Daniel Sanchez, Avro Jack en Sander van Doorn. Om maar even de grootheden op te noemen. Vanavond dus in Amsterdam Arena Sensation met het thema Inner Space. En we een stukje gaan lopen en we komen op het Rembrandtplein. Dan hebben we daar de Escape. En dan hebben we vanavond Framebusters. En de line-up is natuurlijk Fire Raimundo, resident van de Escape. Sexy Mr. Ass on Sex. Cassie Cass on Percussions en MC is Churl. En in Electric at the Lux hebben we Danny. Vanavond dus tot 5 uur in de ochtend Framebusters in Escape in Amsterdam. En vanavond in de Hotel Arena hebben we Ritmo, Welcome to Miami in de line-up hebben we eh, Real El Canario, Richie Romero, Irwan, Dilivio Ravol. Aaron Gill, Santos Suarez, Mikester, Mixter, hoe je het ook wil uitspreken, Jetro Angotta aan percussions en de MC is Akas. Vanavond in Hotel Arena, Ritmo, Welcome to Miami. En het feestje duurt tot 4 uur in de ochtend. En voor de feestjes waar mijn voorkeur altijd uitgaat is Latin Lovers. Dat is vanavond in de Panama. Tot 4 uur in de ochtend met DJ's als Frankie Rizzardo, Jasper Klaas, Underground, Nee, Under Control en Mitch Crown vanavond in Panama. Latin Lovers. En als je vanavond in de buurt van eh, Arnhem bent... dan moet je eventjes naar eh, de Luxor Live gaan. Er is vanavond Club Anita met Marcello, Steve Kap en DJ Barry V. Vanavond in Luxor Live in Arnhem. Club Anita. En nog een leuke club waar vanavond te doen is. Die zit in eh, Breukelen. Het is Club Organza. En dan vanavond hebben we World of Bass, Cleopatra Night. En dat is met Mario Rijken van ons, Mauricio, Michael Saint, Michael Satori en Miss D. Jenny. Vanavond in Breukelen in Club Organza, World of Past, Cleopatra Night. Zeker de moeite waard om daar langs te gaan. Het duurt tot half vijf in de ochtend. En vanavond in Haarlem, Club Stalker, hebben we Gevaarlem. En dat is met Barbie Moore, Just Regular Guys, Petpot. En in Area 2 hebben we de Architects Co. Dat is vanavond in de Stalker in Haarlem. Gevaarlem, hoe kan het ook anders? En als je toevallig in de buurt bent van Hoorn... hebben we vanavond in eh, Club Manifesto... het feestje 0229 Superstars. dat is onder andere met JR. En die kennen we van Dance Valley Sneakers 2010 en Rocket. Lex Boekbijt. Funky Drums, Justin Case, M-Funk, Richie Rich, Jofra, MC Sibas en MC D. Vanavond tot 4 uur in de ochtend in Manifesto 0229 Superstars. Dat is natuurlijk allemaal in Orn. En vanavond in Utrecht door het feestje in Club Monza. Zomerkriebels Afterparty. En dat is met Arkwal, Gregory Klosman, Nicky Romero en Melvin Reese. Het laatste feestje voor vanavond is... Ehm, ja, als je in de buurt woont, anders moet je een stukje rijden. Ik weet niet waar je vandaan komt, maar het is eh, allemaal tot 12 uur. Het is eh, in Beach Club Reach. Reach in Zandvoort. Limono City Beach Festival 2011. En dat is nog met eh, Leon Boyer, Roger Shaw Annie Moore, Lange BMW en Simon Patterson. Vanavond in Beach Club Ries in Zandvoort, Luminicity Beach Festival 2011. En tot zover de parties hier, die allemaal gaande zijn, her en der in Nederland. We gaan terug naar de muziek hier op je radio. 106.9 Radio Mario Zandvoort. C, Nightwalk. inside the bottle. Maybe it's inside the van India Days. Tezamen met Ralph Gum met Lose My Worries, de Louis Benetti vocal mix. Daarachteraan J-Lo met I'm Into You, alleen dan de solo version. En toen die leuke plaat van uh, eh, Anu Blak met I Need A Dollar. En die plaat gaat al een tijdje mee. En maar ik zag, eh, vorige week zag ik in de Engelse hitlijsten dat die eh, weer hoog genoteerd stond. En in Engeland hebben ze af en toe platen, laatst stond Tracy Chapman erin. Af en toe hebben ze een oude classics van tig jaar geleden. Die komt weer helemaal terug en die brengen ze ook meteen uit in de hitlijsten. ze Zandvoort, zaterdagavond 2 juli 2011. We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is in de lijst lijsterlijst, oftewel de Nightwalk 10, nu hier op de radio. The Nightwalk 10 is on now. Deze week op 10, DJ Tony Storm met Rock You Real Hard. Op nummer 9, opnieuw binnengekomen in de Nightwalk 10. Ina met Sun Is Up. En deze week op 8, twee plaatsen gestegen voor Billy de Klit. Samen met Mini met Don't Be Shy. Op nummer 7 blijven staan Snoop Dogg versus David Guetta met Sweat. Op nummer 6 één plaatsje gezakt voor de bingo players met Cry, Just a Little. Op nummer 5 één plaatsje gestegen voor LMFAO featuring Lauren Bennett en Goonrock met Party Rock Items. Hebben alweer een nieuwe plaat, iets met eh, champagne. Op nummer 4 deze week blijft staan Alexandra Stan met Mr. Saxo Beats. Op 3 ook blijven staan Alexis Jordan met Happiness. Op 2. De plaat die twee weken geleden op 1 stond. Het is Pitbull versus uh, Neo, Afrojack en Nair. Het Give Me Everything. Oftewel een ex nummer 1 plaatje de nightbox tent. En op 1, vorige week stond hij ook op één. Zak Noel met Loka People. En ik ben er nog steeds niet achter wie nou eh, die eh, stem heb gedaan. Want ik heb echt iets van, volgens mij de dame die, die zingt, die, die klinkt een beetje als een van die dozen van Gersonisos. Oftewel heel beroerd Nederlands eh, praten in het Engels. Oftewel Nederlandse taal door een Nederlandse vrouw. Het klinkt voor gemeten. In ieder geval hier is Sacro Noel. Lock up people, nummer 1 in de Nightwalk En Je hoort het alleen hier in de Nightwalk. All day, all night, all day, all night, all day, all night, all day.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 En zo kwam ik rijden in het eerste gedeelte van de Nightwalk. Zometeen, nog twee uur lang te gaan. Het tweede uurtje met uh, nog meer R&B en dancemuziek. Disco top 10, de DVD top 10, bla bla bla, nog veel en veel meer. En straks in de derde uur een DJ live in de mix op de radio. Maar voor het zover is, tot het nieuws en weer van uh, eh, 10 uur. Nog even muziek. Onderweg zometeen Winter Gordon met Dirty Talk. Maar eerst hier 36 Man. Nee, het is track 36. Ik lees weer de helft voor wat ik niet vol moet lezen. Man featuring 50 Cent met Buzzing the Remix. Je het hier op de radio tot aan de andere kant van 10 uur. Man 50. JR. B-Day Boy. yeah. <laughs> Man, I feel like money. me. Cause I'm fly like a bee. Man, I got them all buzzing, buzzing, buzzing, buzzing, like. Man, I got the world buzzing, buzzing, buzzing, like. LDRA laid back, black on black. Diamonds on my neck and my wrist matching that. Black mask, black mag, brown bag. Drop that off, niggas shoot your black ass. I'm a man get the money, the paper, I'm where it's at. And they're attracted to me, they treat me like PFC. I'm a PIMP, a chick just chose me. I got so much swag, is that why you mad? Control your hatred, nothing good to say, don't say shit. Keep walking, quit talking, keep it moving. We can keep the club jumping till daylight. From New York to LA, through uh, Bay Ride. Back to back up in the mix like that. And I know you like it when it's just like that. that. Harder girlies just love my swag. From my kicks to the way I fix my hat. I'm uh, back fresh like some new J's. Brody got next, NBA 2K, I'm 2K. Shaded with some ladies, reppin' my city. West LA, baby. West LA made me this way. Two rules, stay fresh, homie, get paid. Hey, never broke and never bummy. I'm from where it's forever sunny. Man, I feel like, uh, man, I feel like money. They attracted to me. They come around like honey. They come around like honey. Cause I'm fly like school feel. Only new artists with an old school deal. Taught the game by Steve Lobel. So we always win, don't receive no L's. New girls act like they know me so well, but I shows no love and be like, oh well. When my album drops, sure as hell gon' sell. Stack cash and laugh like LL. go. When I step in your town, town, town, they go. Yeah, yeah, it's going down, down, down, they go. Yeah, yeah. Shouting in my ear, saying all the things that I wanna hear.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 Bij een proef met een hindernissenparcours deden veel agenten er te lang over. Tussen de 30 en 40 procent dreigt de test niet te halen, zegt de vakbond. Vanaf volgend jaar moeten korpsen maatregelen nemen tegen agenten die niet fit genoeg zijn.